rond het vriespunt. Dit was het FM. ZFM, Dit is René Passet van de ANWB. valt nog reuze mee met de avondspitsdrukte. Slechts een handvol files in de Randstad. Een spoedreparatie op de A10 West bij de Koentunnel. Dat levert amper file op.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 voor de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson. Skripal werd samen met zijn dochter begin deze maand in Engeland aangevallen met zenuwgas. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Het Kremlin noemt de beschuldiging van Johnson schokkend en onvergeeflijk. Volgens Moskou overtreedt Johnson alle regels van het beschaafde diplomatieke verkeer. Het Kremlin herhaalt dat Rusland niets met de vergiftiging van Skripal te maken heeft. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het heel zorgelijk dat er een jonge vrouw is overleden na het gebruiken van het zogenoemde zelfmoordpoeder. Een vrouw van 19 uit Ude maakte drie weken geleden een einde aan haar leven met het poeder dat ze voor anderhalve euro kocht op internet. De coöperatie Laatste Wil liet vorig jaar weten dit poeder te hebben gevonden als middel voor een humane zelfgekozen dood. De A67 bij Eindhoven blijft na een ongeluk met een tankwagen langer dicht dan verwacht. Vanochtend reed de tankwagen die vanuit Antwerpen kwam door de middenvangrail. Nadat de wagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst... waardoor er een lek ontstond in het vat. De wagen vervoerde volgens het Eindhovens Dagblad gootsteenontstopper. Het leegpompen van de tank duurt langer dan verwacht. De rijbaan op de A67 bij Eersel blijft dus voorlopig nog dicht. In de kwartfinales van de Champions League spelen de finalisten van vorig jaar tegen elkaar. Juventus speelt eerst thuis tegen Real Madrid. Verder is er een Engels onderrondje tussen Liverpool en Manchester City. Barcelona speelt tegen AS Roma en Sevilla neemt het in de kwartfinale op tegen Bayern München. Het weer, de regen die af en toe valt, gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden is het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen blijft het droog. Morgen zijn de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.